Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Op Cyprus is een enorm bedrag aan papiergeld aangekomen, 5 miljard euro. De bankbiljetten zijn aangevoerd in een soort zeecontainers. Het geld is een noodlening van de Europese Centrale Bank... omdat Cyprus zelf bijna geen contant geld meer had. Morgen gaan de banken na bijna twee weken weer open op het eiland. Er worden 180 beveiligers ingezet om alles in goede banen te leiden. Niet alleen bij de pinautomaten worden lange rijen verwacht... maar ook in de banken zelf zullen veel mensen geld willen opnemen. Veel ouderen en studenten op Cyprus hebben geen pinpassen. De inzamelingsactie Samen tegen kinderkanker heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de bouw van het grootste kinderoncologisch ziekenhuis van Europa, het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In totaal werden er meer dan 700.000 symbolische stenen van 5 euro per stuk verkocht. De hoogtepunt was de uitzending afgelopen avond op Nederland 1. De actie loopt op internet nog even door, dus het bedrag kan nog oplopen. Een van de zeven verdachten die nog vastzitten voor de fatale mishandeling van grensrechter Richard Nieuwenhuizen mag het proces thuis afwachten. Hij blijft wel verdachte. De jongen van 16 was samen met twee andere verdachten in beroep gegaan tegen het besluit om hem in ieder geval tot aan het begin van de rechtszaak eind mei vast te houden. De andere twee blijven wel vastzitten. De jongen die nu naar huis mag zou tijdens de fatale mishandeling vooral hebben toegekeken. De internationale dopingwaakhond WADA gaat een Nederlandse app gebruiken om sporters wereldwijd te kunnen controleren. Met behulp van deze applicatie voor smartphones kunnen sporters hun verblijfplaats opgeven bij de dopingautoriteit, zodat de controleurs weten waar de sporters zijn. Nu wordt nog een computerprogramma gebruikt. De app maakt het doorgeven van de verblijfplaats een stuk makkelijker. Het weer 2 tot 4 graden vorst vannacht. Overdag veel bewolking, maar vooral in het westen ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten kan natte sneeuw vallen.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 waarin de volk centraal stond. Je hoorde uit Frankrijk Hugo Frey en Santiano. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, laat ik het nog even houden goede nacht. Want zo, eh, de ochtend is nog een beetje te vroeg allemaal. nacht in ieder geval. Je luistert naar de Nacht dan is Het muziekprogramma van de VARA hier op Radio 1. Hugo dus als eerste. Eh, en denk dan niet dat je nog van de volk af bent. Want ik heb ook nog een opname van de Villagers klaar liggen. Die doen ook aan folk, eh, die band. En die komen binnenkort naar Nederland toe voor een eh, aantal optredens. Zover ben ik nog niet, want eh, ik ga eerst nog een paar andere dingen laten horen... van een artiest die vanavond en gisteravond in Nederland was. Die kende van Toto. Steve Lukather. Afgelopen avond was hij in Breda en eerder gisteren in Amsterdam. En hier hoor hem dan bij Toto, I Won't Hold Back. En de zang die is van Steve Lukather. If I had another chance tonight I'd try to tell guess I have myself me zo voorstellen dat hij dit nummer eh, gespeeld heeft de afgelopen avonden. Dinsdagavond stond hij dan in het Amsterdamse Paradiso. En de afgelopen avond in eh, Breda in het uh, Mestheater. Steve Lukather, want het is helemaal zijn compositie. Hij hoorde, je hoorde hem hier gitaar spelen. Hij was ook degene die de zang verzorgde met in de achtergrond vocalen Timothy B. Schmidt van de Eagles destijds. En eh, hij schreef het nummer ook. Steve Lukather hier ten tijde van Toto. Het nummer I Want Hold Back and was te vinden op het eh, album Toto 4... dat in 1982 verscheen. Hij was dus de afgelopen dagen in Nederland. Heeft recentelijk ook een nieuw album afgeleverd onder de titel Transition... De volgende dame, inmiddels al 70 jaar oud... die gaat in juni op de planken staan van Ziggo Dome. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. told you you're allowed to rain on my parade. I'll march my band out. I'll beat my drum. And if I am found out your turn at bat, sir, at least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny You see, I gonna have my bite, so get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud of rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. Mr. call me Europese tournee. Barbara Streisand treedt eh, in diverse grote steden op. En Amsterdam zal ze ook aan doen. Het Ziggo Dome 6 juni zal ze daar staan. En je hoorde van La Streisand een nummer uit de musical Funny Girl. Don't Rain on Your Parade. En eh, ja, zoeken naar een leuk nummer van Barbara Streisand, dat was toch wel een hele opgave. Want ik heb een eh, paar cd's afgeluisterd, maar het zijn voornamelijk ballads die ze zingt. Als je daarvan houdt, dan zal je dik aan je trekken komen de 6 juni als je daar naartoe gaat. Want je moest wel op zijn minst 300 euro betalen voor een kaartje. En binnen een kwartier waren alle kaartjes uitverkocht. En dat was dan nog de minimumprijs. Maar goed, als je daar naartoe gaat en eh, je, je, bent niet zo erg uh, van bellets... maar je had heel veel vlotte nummers, zou ik zeggen. Drink een paar stevige koppen koffie en eh, een energiedrankje. Want ik vond een hele album afluisteren, een verzamelcd met allemaal die balletjes. Op begin me toch wel een beetje eh, erg veel van het goede. Maar dit was wel een heel leuk nummer, dat Don't Rain On Your Parade van eh, Barbara Streisand. En als je het hebt over ballads, Dit is ook wel een mooie. Maar van een dame die een stuk jonger is dan Barbara Streisand, hier is eh, Laura Marling. I was a daddy's girl sometime, but I loved my mama till the end of the line. I'm cold and I am bright. It's a curse of mine to be sad at night. It's a curse of mine to be sad at night. Late at night, he'll come to me and here tell me I'm alone. Don't you think I don't already? all I see is road. No one takes me home. Where, where can I? go? Truth about desire, they say, is a need to breathe for another day. Truth I heard about regret is the hardest truth I've come to, yet hardest truth I've come to yet. Late at night, he'll come to me and he tell me I'm alone. Don't you think I don't already know? All I hear There's something I don't know. All I see is blood. No one takes me home. Cause I feel like I'm better fucked than once. Pick up your rope and jump for Rosie. She's just a sweet thing with a curve. Just about a woman with her clothes on. You take them off and she's a bird. There's something I don't is 70 jaar oud, maar pas 23 lentes jong. Deze Laura Marling, ze komt uit eh, Groot-Brittannië, Londen. Daar eh, is ze vooral eh, actief in de Londense folk scene. Daar heb je het weer, de folk. En uh, van haar komt binnenkort een vierde album al uit. En dat album gaat heten Once I Was an Eagle, het vierde album dus. Maar dat duurt nog even. 27 mei, dan zal de LP, de CD en eh, de digitale downloads... die zullen dan eh, beschikbaar worden gesteld. Want zo gaat het tegenwoordig. Eh, in welke formaten kan je een album krijgen? De CD, de download en dus ook weer de traditionele LP. Laura Marling, laat ik het daar even over hebben... want die hoorde je namelijk zingen met het liedje... en dat is dan de single van dat album Once I Was An Eagle. De single die heet dan Where Can I Go? deze volkgeluiden die komen van de Villagers, gezelschap uit Ierland. En ze komen naar Nederland toe. Rond Koninginnedag. En een paar optredens tijdens de bevrijdingspop gaan ze doen. Hier zijn ze, de Villagers. seabird sings. So why should we fear what travel brings? What were we hoping to get out of this? Some kind of moment, Terry Bliss. I waited for something, and something died. So I waited for nothing. Nothing arrived. It's our dearest ally. It's our closest friend. It's our darkest blackout. It's our final my dear sweet nothing. Let's start anew. From here on in, it's just me and you. I waited for something, and something died. waited for nothing, and nothing arrived. Well, I guess it's over. I guess it's begun. It's a loser's table, but we've already won. It's a funny battle. It's a constant game. I guess I was busy when nothing came. I guess I was busy. guess I was busy. Mm, I was busy. Mm -mm, busy. komen naar de Benelux toe. Deze villagers afkomstig uit Dublin en omgeving. Optredens die zullen plaatsvinden in eh, Gent, België is dat dus... in de handelsbeursconcertzaal op 28 april. Twee dagen later zijn ze in de Gieterij Maastricht. Daarna 1 mei Hengelo, Amsterdam 3 mei. Vlieland Small Great White Open Festival. Jawel, Vlieland 4 mei zal er plaatsvinden. En de bevrijdingsfestivals, daar zullen ze ook aanwezig zijn. En wel in die van Groningen en van Zwolle. Ja, ja. En dit is een fanfare uit Mexico. No cogemos. Llamaremos hasta el plato. Porque no cogemos al rato. Distraitas el de la computadora. Hay que pasar de los chats a la acción. Los dos tenemos la intención de acariciarnos hasta nuestra sombra. saltar de tu cuello a tu escote y ahí voy a hundirme con todo y bigotes yo te voy a dar pa' dentro al centro de tu corazón y te garantizo que zo klinkt de, de toonzetting van uh, Mexicaanse fanfare. Inderdaad, heel bijzonder. <laughs> zo kennen wij dat hier niet. Je hoorde het gezelschap La Arroladora Banda El Limonde de overweldigende uh, band uit Limon. En Limon, dat is dan weer een plaatsje dat ligt eh, aan de grote oceaan. Halverwege Mexico, daar zo ongeveer. Al La Arod... <laughs> Nog een keer opnieuw. La Arroladora, Banda El Limon. En ze zongen Como Los Gatos. Uit Mexico dus. Echt authentieke Mexicaanse muziek hier bij eh, De Nacht vindt Anders. De Vader op Radio 1. Ga eens even het affiche bekijken van Pinkpop. Met daarop een onbekende naam, maar eh, ook een hele bekende naam. King... Kings of Leon let the honors fit on. Goedemorgen. En alweer van twee jaar geleden. Deze Kings of Leon met Back Down South. En ze komen naar Pinkpop toe. Ze zullen de headliners zijn op, eh, de, op de tweede dag, de zaterdag. Want Pinkpop valt eh, dit jaar niet met Pinkster, maar midden in juni. En op vrijdag, zaterdag en zondag zal het allemaal plaatsvinden. En die Kings of Leon die gaan dus eh, zaterdag de dag afsluiten bij Pinkpop. En op diezelfde dag is er eh, die zaterdag ook nog een optreden van een band... die ehm, nou, in het alternatieve muziekcircuit al aardig bekend is. Maar de top 40 hebben ze volgens mij nog eh, nooit gezien. De Gaslight Anthem. You can tell she calls. That I'm famous now for all these rock and roll songs. And even if that's a lie, she should have given me a try. When we were kids on the field of the first day of school, I would have been her fool. And I would have sang out your name in those old high school halls. You tell that to Gail if she calls. And you can tell Jane if she writes that I'm drunk off all these stars and all these crazy Hollywood nights. And that's total deceit. but should have married me. And tell her I spent every night of my youth on the floor, bleeding out from all these wounds. And I would have gotten her right out of that town she despised. You tell that to Janie if she writes. But boys will be boys, and girls have those eyes that'll cut you to ribbons sometimes. And all you can do is just wait by the moon and bleed if it's what she says. You are. she asks why. That a thief stole my heart while she was making up her mind. Urch lives in Brooklyn with the cool. And goes crazy over that New York scene on 7th Avenue. But I used to wait at the diner a million nights without her. rain she won't cancel again tonight. And the waiter served my coffee with a consolation side. You and my energy, yes, why? Tell her it's alright. No, it's hard to tell you this. tell you this. Here's looking at kid. Mm, trouwens, dit weekend is het eh, allereerste openluchtconcert... Uh, openluchtfestival, moet ik zeggen, van het seizoen er weer. Het eh, Paaspopfestival in Schijndel. En ik mag hopen dat drankverkopers dit keer een extra ketel hebben neergezet met glühwein. Want dat zou wel beter lopen dan koude biertjes, denk ik zo. Goed, maar even terug naar dat eh, andere festival waar ik het over had. Pinkpop Festival, half juni zal dat plaatsvinden. En daarop onder andere de optreden van de Kings of Leon... die ik al eerder liet horen op de zaterdag. En op die zaterdag ook de band uit Amerika die ik net liet horen. De Gaslight eh, Anthem. Ze komen uit eh, New Brunswick. En dat ligt in het oosten van de Verenigde Staten. De band is al geruime tijd bij in 2005 toen vonden zij elkander, de muzikanten. En sindsdien hebben ze vier eh, albums uitgebracht. En wat ik liet horen, dat had als titel... Here's Looking at You, Kit. En dat komt van een album dat in 2008 verscheen onder de titel... The 59 Sounds. En dit is van een album dat in 1973 verscheen... En afgelopen zondag was het precies 40 jaar geleden dat de LP uitkwam. <laughs> Want toen kon je nog niet kiezen tussen formaten. Ja, misschien een cassettebandje, maar daar was deze muziek dus uitgerekend niet geschikt voor. Namelijk de muziek van Pink Floyd. Want afgelopen zondag, toen was het 40 jaar geleden, dat Dark Side of the Moon uitkwam. about dromerige muziek van eh, Pink Floyd. 40 jaar oud is het al, Dark Side of the Moon. En daar is dit Us and Them op te vinden. En omdat het 40 jaar geleden is dat het album uitkwam... ga ik niet alle tracks draaien van het album... zoals ik dat vorige week gedaan heb met Please Please Me... die LP van de Beatles die 50 jaar geleden uitkwam. Maar ik ga nog wel een andere track draaien van Pink Floyd. En dat zal dan eh, gebeuren tussen 4 ehm, en 5 uur. Dus dan kan je dat in de gaten houden. Zeker als je een fan bent van de band Pink Floyd. Ik heb een eh, cd, een extra cd die ik mag weggeven. Jawel. Het is de nieuwe cd van eh, David Bowie. Dat album dat heet eh, The Next Day. Dat nieuwe album van onze vriend Bowie. En The next day, de hoes daarvan, daarvan heeft David Bowie zich... nou, misschien een beetje makkelijk van afgemaakt... want voor die hoes van die nieuwe cd, The Next Day... heeft hij gebruik gemaakt van een andere hoes... van een LP die hij in het verleden heeft gemaakt... En dan wil ik van je weten, welke hoes in het verleden heeft hij gebruikt... als nieuwe hoes voor zijn nieuwe album The Next Day? <laughs> Heb je hem? Hmm, welke hoes heeft David Bowie gebruikt voor The Next Day? Welke hoes uit het verleden heeft David Bowie gebruikt voor de nieuwe hoes The Next Day? Nou, als je dat weet, dan mag je dat mede naar de nacht anders Anders vara.nl. En dan win je misschien die nieuwe cd van David Bowie The Next Day. dat is leuk om eh, te speuren op internet. Dat, dat, van David Bowie. De nieuwe cd, dus de Next Day. Die heeft hij bewerkt. Een oude hoes van een andere LP heeft hij bewerkt. En ik wil weten van je welke hoes heeft hij bewerkt voor de next day. En als je eh, me het antwoord kan geven... dan heb je dus eh, de kans dat je die nieuwe cd... de next day van David Bowie wint. En daar zal ik later in de nacht ging het anders nog het een en ander van laten horen. Maar nu hoorde je David Bowie met iets heel ouds, namelijk Sound and Vision. Zo duidelijk cabaret-uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. En daarna hoor je Elvis Presley. Maar voordat je Dolph Jansen en zijn maatjes hoort... eerst even deze ouwe van Elvis Costello. Don't start I could talk all night. My to right Calgary's information Have you got yourself an occupation? All Olive is always here to stay kant op. Eh, we gaan naar Syrië. Ach ja. Het aantal Nederlandse jongeren dat naar Syrië afreist om daar te vechten stijgt. Volgens berichten zijn er inmiddels al twee Nederlandse jihadstrijders gesneuveld. Slachtoffers uit Delft komen. Burgemeester Bas Verkerk roept de jongeren in zijn stad... die overwegen te gaan vechten in Syrië op om dit niet te doen. Bij ons is aangeschoven een andere Delftse jongere... die overweegt naar Syrië te vertrekken... en bereid is daar met ons over te praten. Ja, supermooi om hier te zijn. Hi, ik ben Jan Willem. Oké, je, je, je, naam hoeft niet geheim te blijven. Geheim? Nee, heel gek. Oké, <laughs> nou, uh, nou hebben we het over de jihad. Eh, eh, Jan Willem is niet echt een islamitische naam. En je oogt ook niet specifiek islamitisch. Nee, dat ben ik ook niet. Oké, maar je bent wel van plan om naar Syrië af te reizen... om daar mee te gaan doen aan de jihad. Ja, dat leek me wel mooi, ja. Dat was wel mooi. waarom? Nou ja, het is gewoon een keer iets heel anders, weet je. Ja, <laughs> dat kan je wel zeggen. Ja, je leeft maar één keer ja, dat, dat lijkt me een uitstekende reden om niet te gaan. Oké, okay, touché, koning. Bovendien, je leeft maar één keer. Een, een goede Ghaat-strijder denkt daar wel anders over. Oh, ja? Oh, fuck, ja, ik moet me nog een beetje inlezen. Wat dan? Nou, Jihadstrijders denken vanuit hun geloofsovertuiging... dat ze hierna in het paradijs terechtkomen met een zeventigtal maagden. Serieus? Supermooi. Wat een bazen. <laughs> wat een bazen, mooi. Ja, dat is, dat is even wat anders dan in dit aardse leven. Ja, nou ja, bij mij op de sociëteit lopen denk ik ook wel zo'n 70 wijven rond... maar ik maak me sterk dat die geen maag meer zijn. <laughs> Oké. En ja, ik ga toch vragen, hoe, hoe, eh, eh, hoe, hoe, weet je dat? Ja, daar heeft deze bad boy hoogstpersoonlijke zorg voor gedragen. <laughs> Oké. Okay. Wacht even, ik, ik, whatsapp je wel even wat fotootjes. Fucking geile herten, hier. Nee, nee, nee, dankjewel. Uh, Jan-Willem, even terug aan het onderwerp soci sociëteit. Je bent lid van een studentenvereniging? Ja, DSC, Delftse Studentencor. Vo! Vo. Eh, je studeert ook? Ja, als ik tijd overhoud naast het suipen, ja. <laughs> nee, geintje, sheriff. Uh, technische bestuurskunde. En, en oké, en waarom gaat de student technische bestuurskunde naar eh, Syrië? dat zal ik je even haarfijn uitleggen, mooie lul. ik ben bijna afgestudeerd. het is crisis. De banen liggen niet voor het oprapen. ja, dan kan je beter lekker een jaartje betalen naar het buitenland. Wat jij, Pik? Ja, <laughs> oké. Maar het is dan levensgevaarlijk. Ja, kom op, dat zeggen de media. Dat zal wel meevallen. Nou ja, daarom, waarom denk je dat de twee jongens dood zijn teruggekomen? Ja, weet ik veel, omdat het fucking knorren zijn. Trouwens, eh, heb je gezien wat voor weer het hier is? Ja, dat houdt niet over. Eh, het houdt niet over. Gast, het is bijna april. Ik moet fucking sneeuwkettingen omleggen om veilig bij de appie te komen. <laughs> ja, daar heb je in Syrië weer geen last van. Nee, dat bedoel ik. Fucking lekker weer daar, gek. Dus, Jan-Willem, jij gaat naar Syrië vanwege het weer... en omdat je denkt dat je hier voorlopig geen baan vindt. Ja, en om, eh, om een Spaans bij te spijkeren. Ze spreken daar Arabisch. Ja, Spaans-Arabisch lekker belangrijk. Oké, maar er zit verder dus geen ideologische gedachte achter. Jawel, jawel, jawel. Dat heb ik toch al gezegd. Wat dan? Ja, YOLO! You only live once. Ja, supermooi. Ja, Willem, ik wens je veel succes. Dankjewel. Can't you see I love you? Please don't break my heart in That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Moose den, moose den, zum Städtelein Haus, Städtelein Haus, um bleibst hier. Muss ich denn, muss ich denn zum Städtele hinaus, Städtele hinaus und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was all Sei mir goed, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, cause I don't have a wooden Elvis Presley in het Engels en ook in perfecte Duits, <laughs> hoogdeutsch. En dat maakte hij destijds toen hij uh, in dienst moest komen... en hij geleerd werd in Duitsland. Elvis Presley, moest in en daarvoor hoorde je dan Dolph Jansen met zijn cabaret-collega's met een sketch uit Sprekers met Koppen van afgelopen zaterdag. En dit wordt Jonas Winterland. Uit Vlaanderen komt hij, naar het licht zingt hij. Kom naar hier, leg je kleren af, maak je haren los. Niemand moet het weten. Dat ik hier met jou of jij met mij, naar gelang het perspectief, een paar uren heb gesleten. Alle haakjes mogen open, want er is voldoende.